Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Rusland is bang dat Oekraïne snel met een fikse tegenaanval komt. President Poetin heeft daarom aangekondigd dat vanaf morgen de staat van beleg geldt in de Oekraïnse regio's die Rusland laatst heeft ingenomen. Correspondent Iris de Graaf in Moskou. Concreet betekent het dat het Russische leger veel meer macht krijgt in die vier geannexeerde regio's. Ze kunnen bijvoorbeeld alle publieke bijeenkomsten verbieden. Mannen die moeten gaan meevechten. Er kan een avondklok worden ingesteld. Scholen kunnen worden gesloten. Ook mogen burgers de regio's niet meer in of uit. En krijg je een keer gratis geld, gebruik je het niet. De energietoeslag van 1300 euro die het kabinet in het leven heeft geroepen... om de hoge energierekening minder pijn te laten doen in de portemonnee... is nog lang niet door iedereen aangevraagd die daar wel recht op heeft. Alleen al in de vier grote steden gaat het naar schatting om 26.000 huishoudens. De gemeente Amersfoort gaat asielzoekers met een verblijfsvergunning zes weken lang voorrang geven op sociale huurwoningen in de stad. In totaal zullen 145 asielzoekers worden verspreid over 45 woningen in die gemeente. Amersfoort hoopt dat het zo weer een beetje door gaat stromen in asielland, onder meer in Ter en in Amsterdam is vandaag ADE losgebarsten. Amsterdam Dance Event dus. Dat is het grootste dance event ter wereld. De Amsterdamse nachtburgemeester Ramon de Lima is blij dat de nacht weer een beetje gaat leven. De nacht is een plek waar je kunt ontmoeten en waar je muziek kunt ontdekken. Maar het is voor veel mensen ook een plek eh, die veiligheid biedt. Een veiligheid om echt jezelf te kunnen zijn. Eh, en daarnaast is de nacht natuurlijk een plek waar je kunt verwonderen... waar veel experiment plaatsvindt, talentontwikkeling. En het is goed om ook tijdens zo'n groot evenement met elkaar daarbij stil te staan. De komende vijf dagen komen er naar verwachting meer dan 400.000 mensen naar de hoofdstad. Krijg je nog het weer? Veel zon, nu nog een graad of 15 en vanavond wat meer bewolkt. Morgen trekt er vanuit Zeeland regen over het land.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 hebben die niet aangevraagd. Sommige mensen met een laag inkomen weten niet dat ze er recht op hebben. Vanaf morgen geldt de staat van beleg in de onlangs illegaal geannexeerde Oekraïnse regio's. Dat heeft president Poetin bekendgemaakt. De gebieden komen onder strenge controle te staan van het Kremlin.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 <laughs> Bring this back with a lot of devotion. Shit, shit, shit, close your eyes just to get into the ecstasy, the music running through the muscle, the brains I'm giving you. Yeah, check out the sound. Come on, uh, check out the bass.